me, darling? What have you seen? make myself believe it. This night will never go.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 是。 ZFM. Hele fijne dagen.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 van Zandvoort, op 106.9 FM. never try your luck with a pickup line, but you just sucked. You tell yourself it wasn't you.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 De NCRV schrapt de nieuwe serie van Family Matters van verslavingshulpverlener Kiet Bakker. Aanleiding is een artikel in de Telegraaf waarin Bakker wordt beschuldigd van seksueel misbruik van een van zijn minderjarige cliënten, zo laat de omroep weten. Het meisje werd behandeld in Smith Jones, de verslavingskliniek van Bakker in Amsterdam. Ook zouden ex-cliënten veel kritiek hebben op de handelwijze van de hulpverlener. De zegt door die berichten zeer geschokt te zijn en heeft de serie Family Matters, die komende dinsdag zou beginnen, geschrapt. In de serie helpt Keith Bakker jongeren die verslaafd zijn en hun ouders. De politie heeft in Kerkrade een grote wapenfonds gedaan. In een woning vonden agenten ongeveer 200 wapens. Er lagen onder meer een raket, een raketwerper, automatische wapens, pistolen en revolvers. Ook vond de politie vals geld en drugs. De politie was de woning binnengevallen na een anonieme tip. Het gezin dat er woont is gearresteerd. Zijn de vader van 39, de moeder van 38 en hun 14-jarige dochter. De vervoersmaatschappijen Connection en Veolia mogen van de toezichthouder NMA gaan fuseren. De bedrijven hebben samen meer dan de helft van de Nederlandse vervoersmarkt in handen. Aanvankelijk was er bezwaar tegen de fusie, omdat de nieuwe onderneming te machtig zou worden. Maar nu zegt de NMA dat er toch nog genoeg concurrentie is. De orka Morgan mag niet, gaat niet terug naar zee. Dat is de belangrijkste conclusie van een wetenschappelijk onderzoek naar wat voor het dier het beste is. De verzwakte orka werd in juni uit de Waddenzee gehaald. Morgen werd naar het dolfinarium in Harderwijk gebracht waar het dier helemaal is opgeknapt. Maar terug naar zee is geen optie, omdat de familie van Morgan niet is opgespoord. Een orka kan in zee alleen overleven als het dier in een familiegroep rondzwemt. Het weer op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag toenemende bewolking en wat lichte regen of motregen. Vanavond in het noordoosten veel regen. Het wordt 3 graden in het oosten en een graad of 6 vlak aan zee. Morgen bewolkt en een temperatuur van 5 tot 8 graden. Dit was het NOS